uur. Marnix met het NOS-journaal. Een van de twee mensen bij wie in Frankrijk het nieuwe coronavirus is vastgesteld... was onlangs in Nederland. Dat zegt de medische hulpdienst in Bordeaux, waar de man in het ziekenhuis ligt. Het gaat om een man van 48 die naar de Chinese stad Wuhan was gereisd. Het is niet duidelijk of hij voor langere tijd in Nederland is geweest... of bijvoorbeeld vanuit China via Schiphol terug naar Frankrijk is gegaan. De andere patiënt is ook in China geweest en komt uit de omgeving van Parijs... Verder is er nog weinig over bekend. Bij een aardbeving in het oosten van Turkije zijn zeker zes doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. De aardbeving had een kracht van 6,8. Het epicentrum lag in de provincie Elazen. In verschillende steden stortten gebouwen in. Volgens de autoriteiten liggen er nog mensen onder het puin. De beving werd gevolgd door meerdere naschokken. Op beelden is te zien hoe mensen tijdens de aardbeving naar buiten vluchten. Bij de Iraanse vergeldingsaanval begin deze maand op twee Amerikaanse bases in Irak... zijn 34 militairen gewond geraakt. Dat zegt het Amerikaanse ministerie van Defensie. De militairen hadden hersenletsel. De helft van hen is inmiddels weer aan het werk. De anderen worden nog behandeld. Donald Trump is vandaag als eerste Amerikaanse president ooit aanwezig bij de Mars voor het Leven in Washington. Dat is een manifestatie voor het ongeboren kind. Hij houdt een toespraak bij de bijeenkomst waar duizenden mensen op af zijn gekomen. Trump wil zich daarmee laten zien aan zijn conservatieve achterban... die tegen abortus is. De manifestatie werd in 1973 voor het eerst gehouden... als protest tegen een uitspraak van het Hoge Rechtshof... waardoor abortus in Amerika werd gelegaliseerd. Het weer, het is bewolkt en over het algemeen droog. In de loop van de avond lokaal mist, in het zuiden gaat het vriezen. Morgen grijs en keel, bij maximaal 5 graden. Zondag meer zon en 7 tot 10 graden.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 Moet er nou altijd weer doorheen gepraat worden? Zo jammer hoor, DJ. DJ Dion City nu een uur lang. Non-stop in de mix. Aan het warm draaien voor zijn set vanavond. Vanavond vanaf 1 uur in Club Smoky te vinden. Aan het Rembrandtplein. Even wat sluikreclame. Dus mocht je het leuk vinden... Ga dan even bezoeken. Gewoon doen! Nu, een uur lang. Op jouw CFM. Exclusief. DJ Dion Sydney. We are the future advocates. Kick up a head, your analysis. analysis. stuck with me right from the start. Made me better, and you stole my heart. You showed me that our love is true. I know this love is true. my heart. You showed me that our love is true. I know this love is true. Never gonna give, never gonna give, never gonna give. Never gonna give, never gonna give. some fun, shake that thing and we Fight the devil with my snap attack. inside makes me feel so right. something that you feel, something that you feel, something that you feel. thought that real simple, and it just deals with anybody can understand My definition of house music Dion Sydney. Live in de mix. Maar helaas, de klok van 11 uur. Hij komt er weer aan. De laatste beats van Low Steppa's remix. Hij is lekker, hij is goed bezig. Volgende week vrijdag is hij hier gewoon weer hoor. De man himself, DJ Dion Sydney. En weet doen we wel weer een keer, zie het 2.0. Gewoon DJ JK, DJ Dion Sydney. Twee uur lang non-stop in de mix. Kan ook gezellig zijn. Je hebt al een voorproefje gehad de laatste week. Ik zeg, maak er een mooi weekend van. Wij gaan het zeker doen. Bedankt voor het luisteren.